Clemens Peters met het NOS Journaal. De uitreiking van de belangrijkste Franse filmprijzen, de Césars... stond gisteravond in het teken van frustratie over de lockdown. Grote namen uit de Franse filmwereld spraken zich op het podium uit... tegen de maandenlange sluiting van de cultuursector. Actrice Corinne Massiero kleedde zich uit op het podium. Ze was daar om een prijs uit te reiken. Op haar lichaam stond geschreven geen cultuur, geen toekomst. Ze wilde daarmee een steun in de rug geven aan collega's en mensen die achter de schermen werken. Burgemeesters krijgen de bevoegdheid om bedrijfsbanden zoals kantoren, te sluiten als daar meer dan drie mensen besmet zijn met corona. De ministerraad heeft ingestemd met die wetswijziging. Nu kan de GGD alleen een bedrijf adviseren om de locatie te sluiten. In de meeste gevallen wordt dat advies opgevolgd. Maar als dat niet gebeurt, dan kan de burgemeester straks snel ingrijpen. De meeste grote Nederlandse beursgenoteerde bedrijven hebben hun topbestuurders ondanks de coronacrisis bonussen uitgekeerd over vorig jaar. Alleen Shell, Heineken, Randstad en ING deden dat niet. En dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant... naar de beloning bij 20 grote beursgenoteerde bedrijven. De bestuursvoorzitters van Unilever, Wolters Kluwer, Ahold Delhaize en Philips... kregen een bonus van tussen de 1 en 2 miljoen euro. De gemeente Amsterdam heeft ten onrechte in delen van het centrum... de vakantieverhuur via sites als Airbnb geheel verboden. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald... in een zaak die was aangespannen door onder meer een belangenorganisatie van vakantieverhuurders. Het verbod was gebaseerd op de huisvestingswet... maar volgens de rechter biedt die wet die mogelijkheid helemaal niet. Het verbod is dan ook nietig verklaard. Het weer. De bewolking neemt weer toe, gevolgd door enige tijd regen. Overdag pittige buien, maar tussendoor is ook de zon te zien. Met name langs de noordkust en op de Wadden waait het stevig.